Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is licht gestegen met 9. In totaal liggen nu 1417 mensen op de intensive care... meldt het Landelijk Coördinatiecentrum. Het centrum verwacht dat het aantal coronapatiënten op die C... de komende twee weken ongeveer gelijk blijft. Bedrijven in de transport en logistiek leiden sinds het uitbreken van de coronacrisis omzetverliezen van gemiddeld 32 procent. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland. Bij bedrijven rond de sierteelt is het verlies soms zelfs 90 procent. Bijna een kwart van de bedrijven zegt noodgedwongen afscheid te moeten nemen van personeel. De Koninklijke Marechaussee zet extra mensen in om Duitsers aan te spreken... die de grens over willen naar Nederland. Deze week wilden meer dagjes mensen naar Nederland dan verwacht... vooral om te gaan shoppen of te wandelen. Bij grensovergangen in Limburg ontstonden files. De Duitsers krijgen te horen dat veel Nederlandse winkels en horeca dicht zijn. Ook in het paasweekend houdt de marechaussee het grensverkeer in de gaten. De bisschoppen in Nederland roepen op om zondagmiddag van 12 uur tot kwart over 12 de kerkklokken te luiden. De bisschoppen willen zo Pasen toch samen beleven nu het feest niet in de kerken kan worden gevierd. Ook andere kerkgenootschappen zijn uitgenodigd mee te doen. En het Koninklijk Concertgebouw Orkest nodigt iedereen uit om op Koningsdag samen het Wilhelmus te zingen. Het zingen begint op 27 april om 10 uur s ochtends. deelnemers wordt gevraagd vanuit het raam, vanaf het balkon of in de tuin mee te doen. Het weer, vanavond en vannacht enkele sluierwolken. Het is fris met minima van 0 tot 7 graden.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 I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine say the words cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me. feeling right. When you get me, you get me, you get me. When you get me, you get me, you get me. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine.